De twee regeringen zijn het erover eens dat dat moet gebeuren via onafhankelijke arbitrage. Maar de oppositie in Slovenië eiste daarover een bindend referendum. De Sloveense regering is daar nu mee akkoord gegaan. Het referendum wordt waarschijnlijk in juni gehouden. Als de Sloveense bevolking de arbitrage afwijst, loopt de toetreding van Kroatië tot de EU opnieuw vertraging op. Het kabinet wil een eind maken aan onredelijk hoge incassokosten. De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel daarover van minister Heers-Ballin. Als het aan het kabinet ligt zijn de maximale incassokosten een percentage van het verschuldigde bedrag met een minimum van 40 euro. Het ministerie van Justitie geeft als voorbeeld dat bij een onbetaalde rekening van 1000 euro de incassokosten niet hoger mogen zijn dan 150 euro. Een rechtbank in Zuid-Afrika heeft het anti-apartheidslied Shoot the Boer verboden. Het lied is een oproep tot geweld tegen blanke boeren. Het speelde een belangrijke rol in de strijd tegen het apartheidsbewind, waaraan in 1994 een eind kwam. Onlangs dook het opnieuw op toen een leider van een zwarte jongerenpartij het zong tijdens een openbare bijeenkomst. Volgens de rechtbank in Johannesburg is het lied opruiend en druist het in tegen de grondwet. Op het vonnis is geschokt gereageerd door de regeringspartij ANC... die altijd tegen apartheid heeft gestreden. De partij zegt dat het lied Shoot de Boer Zuid-Afrikaans erfgoed is... en dus deel uitmaakt van de geschiedenis.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

to the stars.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 ritme van Zandvoort, op 106.9 CFFM this my shit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 past memories. I just wanna let it go for tonight. That would be the best therapy.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 yeah, yeah.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 on the rooftop under the sky. Oh, you can kiss me with the windows open while the rain comes.